Sowieso gaat er veel geld om in de Europese drugsmarkt, zegt mijn collega Remco. De schatting is dat er in Europa op jaarbasis voor 31 miljard euro aan drugs wordt verkocht. En het grootste deel van die verkoop is hars en wiet, op de voet gevolgd door cocaïne. de Europese politieorganisatie Europol waarschuwt wel voor ongelukken. Steeds vaker ontstaat er brand in een illegaal drugslab of explodeert de hele boel. Frankrijk gaat zo'n 10.000 homoseksuele mensen een schadevergoeding betalen. Ze werden tussen de jaren 40 en 80 gearresteerd... omdat ze volgens de wet als homo zich aanstootgevend gedroegen. Ja, homo's in Frankrijk mochten pas vanaf hun 21ste een seksuele relatie met elkaar hebben. De Franse Tweede Kamer erkent nu dat dat discriminatie was en dat het voor trauma's heeft gezorgd. De productie in de Duvel Moordgatbrouwerij loopt weer. De Belgische bierbrouwer van onder andere Duvel en La Chouf was afgelopen dinsdagnacht slachtoffer van een cyberaanval. De brouwerij had de servers stilgelegd en dus ook de productie. Maar dat is nu opgelost. Een echt grote impact heeft het niet gehad op het bedrijf, want er was genoeg extra biervoorraad voor de klanten. En de gouverneur van de Amerikaanse staat Alabama heeft een wet aangekondigd die IVF-behandelingen weer mogelijk moet maken. Een Amerikaanse rechter oordeelde onlangs dat een embryo gelijk staat aan een mens. Als er dan bij de IVF-behandeling iets fout zou gaan, zou dat betekenen dat dokters en ziekenhuizen aangeklaagd kunnen worden voor dood door schuld. Daar waren veel mensen boos over. We call on the state of Alabama to provide immediate, complete and permanent access to IVF care for the women and families of Alabama. Met een IVF Behandeling raakt een vrouw met, bevrucht met de zaadcel van de man in het laboratorium. Er ontstaat een embryo die dan in de baarmoeder wordt geplaatst. Ja, die nieuwe wet moet ervoor zorgen dat artsen niet zomaar kunnen worden aangeklaagd als er iets misgaat. Het weer, het is best zonnig. In het noorden de oosten wat meer wolken, Graadje of 10. Vannacht kan het land inwaarts wat vriezen. En morgen krijgen we volop zon. Staat wel een frisse wind bij 9 tot 12 graden.